Uur. Morat Rouakili met het NOS-journaal. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector... een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan dat overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg... dat vrijdag wordt gehouden onder leiding van stikstofbemiddelaar Remkes. Toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. De Spaanse kustwacht heeft op de Atlantische Oceaan een zeiler gered... die 16 uur lang onder zijn omgeslagen boot lag. De man bevond zich al die tijd in een luchtbel onder zijn boot. Een van de betrokken duikers zegt dat zijn overleven grenst aan het onmogelijke. De zeiler, een 62-jarige Fransman, was zondagochtend met zijn boot van 12 meter vertrokken vanuit Lissabon. Maandagavond zond hij een noodsignaal uit toen hij zo'n 20 kilometer van de Spaanse kust in de problemen raakte. In de Amerikaanse staat Utah zijn menselijke voetsporen gevonden... die mogelijk 12.000 jaar oud zijn. Dat wil zeggen uit het einde van de laatste ijstijd. Archeologen vonden de sporen in een opgedroogd meer in het noorden van de staat. Het zijn voetafdrukken van volwassenen en kinderen... die daar langs een rivierbedding leefden. Jasper Sillissen keert terug in de eredivisie. De 33-jarige doelman zal van Valencia overstappen naar NEC. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt Sillissen waarschijnlijk komende dag gepresenteerd in Nijmegen. Sillissen doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte daar zijn debuut in het betaalde voetbal. Via Ajax en FC Barcelona kwam hij in 2019 bij Valencia terecht.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 Set the pike upon the angler's line, I wish that Trade my soul for a wish Pennies and dimes for a kiss I wasn't looking for this But now you're in my wake. Your stare was holding Ripped jeans, skin was showing Hot night wind was blowing Where you think you're going, babe?